De moslimbroederschap zegt dat meer dan 2000 mensen om het leven kwamen. De onlust in Egypte begonnen vanochtend toen ordentroepen twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi binnenvielen. Volgens de interimregering openden Morsi-aanhangers het vuur op de regeringstroepen. De moslimbroederschap ontkent dat. Nadat de rest van de dag in het hele land werd gevochten, is de noodtoestand afgekondigd. Vicepresident El Baradei diende zijn ontslag in. Hij zegt dat hij daarmee afstand neemt van het bloedbad dat het leger aanrichtte. In Jeruzalem hebben Israël en de Palestijnen voor het eerst in jaren weer rechtstreekse vredesgesprekken met elkaar gevoerd. De onderhandelaars praten onder meer over de oprichting van een Palestijnse staat, over de veiligheid in de regio en over de status van Jeruzalem. Deze kwesties verdelen de twee partijen al decennia lang, maar de onderhandelaars hebben vooraf laten weten dat ze er over negen maanden uit willen zijn. Bij Roermond zijn voor de tweede keer in korte tijd honderden poststukken niet bezorgd. In het kerkdorp Maasniel hield een bezorgster ongeveer 500 brieven achter. PostNL ging na enkele klachten van mensen bij de vrouw langs, waar de poststukken nog lagen. De brieven zijn inmiddels nabezorgd. De vrouw bezorgde in een wijk met 250 adressen. Ze is op staande voet ontslagen. Eind vorige maand werd een andere bezorgster in Swalmen bij Roermond ontslagen. Zij had de post in brand gestoken. Nederland heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman scoorde voor Oranje in de eerste helft. Daarmee werd het 0-1. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd voor Portugal de gelijkmaker.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 Not the high biology, that V-I-V-E-ology. Your body is calm next to me. You got that sensuality. And no, I love what you do when you do what you do. You got me pumped in the groove when you move.